Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen nieuwe onderhandelingen tussen de vakbonden FNV en CNV en geldtransporteur Brinks. Het gebeurt op een geheime plek in het land. De afgelopen weken waren er estafetteacties en een 24-uur staking. Daardoor werden geldautomaten van vooral de Rabobank niet of nauwelijks bijgevuld. Door een reorganisatie verdwijnen dit jaar meer dan de helft van de duizend banen bij Brinks. De medewerkers eisen een beter sociaal plan en overplaatsing van zoveel mogelijk personeel van Brinks naar de geldtransporteurs die het werk overnemen. De Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft een dreigbrief van islamitische staat ontvangen, schrijft de krant zelf. In de brief staat dat IS aanslagen wil plegen in België op westerse feestdagen. Of de brief echt van IS afkomt is onduidelijk. Hij kwam gisteren bij de redactie binnen en is in het Frans geschreven. De schrijver van de brief richt zich tot koning Filip en Bart de Wever, leider van de Vlaams-nationalistische partij NVA. De Belgische politie onderzoekt nu de herkomst van de brief. Bij een vliegtuigongeluk in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn zeker 15 doden gevallen. En het dodental loopt vrijwel zeker nog op. Er waren 58 mensen aan boord en er zijn tientallen vermisten. Het toestel raakte kort na het opstijgen een brug en een auto die op die brug reed. Daarna stort het toestel in een rivier. Het weer. In de loop van de ochtend verdwijnen de misten en de gladheid. Daarna schijnt de zon geregeld en valt er een enkele winterse bui. Er staat weinig wind en het wordt vandaag 2 graden in het oosten tot 5 graden aan zee. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. Vijf kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. En vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 2 kilometer.